Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Haiti is zondag een Belgisch legervliegtuig beschoten. Aan boord van het toestel zaten zo'n 80 militairen uit Tjaat... die daar waren voor een VN-missie. Niemand raakte gewond. Het Belgische ministerie van Defensie denkt dat er vlak voor de landing in Haiti... op het toestel is geschoten. Na de vlucht werden twee kogelinslagen gevonden. één op het staartvlak en één bij een motor. Uit voorzorg is een tweede geplande vlucht naar Haiti geschrapt. Het beschoten toestel is inmiddels teruggekeerd naar België. Het kabinet gaat het DigiD-contract met bedrijf Solvinity de komende twee jaar niet opzeggen. Het cloudbedrijf komt mogelijk binnenkort in Amerikaanse handen en dat baart de Tweede Kamer zorgen. Door de overname zou de VS ons land kunnen dwarsbomen, is de vrees. Maar snel overstappen op een ander bedrijf kan volgens het kabinet niet. Amsterdammer Gerry Ruimgaard is overleden. Hij werd bekend als Pa Tokkie uit de tv-serie over zijn gezin die begin deze eeuw te zien was. Tot groot ongenoegen van de familie werd de naam Tokkie synoniem voor asociale. Gerry Ruimgaard was 73 jaar. Xavi Simons is met een ogenschijnlijk zware knieblessure uitgevallen in een wedstrijd met zijn club Tottenham Hotspur. De Oranje International verliet het veld per brancard. Simons is al jaren een vast gezicht in de selectie van het Nederlands elftal. Hoe ernstig de blessure van de middenvelder is... en of zijn deelname aan het WK voetbal nu in gevaar is... is nog niet bekendgemaakt. Feyenoord heeft in de strijd om de tweede plaats een belangrijke overwinning geboekt. In de Kuip waren de Rotterdammers met 3-1 te sterk voor FC Groningen. Vanavond spelen ook Feyenoords concurrenten om plek 2. Ajax speelt uit tegen NAC. En om 9 uur begint de subtopper FC Twente NEC. Het weer... Vanavond nog volop zon en vannacht koelt het in het binnenland af tot 2 graden. Aan zee een graad of 7. Morgen schijnt de zon wederom volop, al trekken in de middag ook wat sluierwolken over. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.